De politie wil er niets over kwijt, alleen dat er een onderzoek loopt... naar de toedracht en de identiteit van de doden. In een woonwijk in IJsselmuiden in Overijssel is duizend kilo illegaal vuurwerk gevonden. Het gaat onder meer om cobra's en nitraatbommen. Twee mannen zijn aangehouden. De politie kwam de twee op het spoor na een anonieme tip. Het illegale vuurwerk lag in een garagebox. De klimaattop in Madrid is afgesloten met een minimaal akkoord. Na meer dan twee weken van overleg zijn de onderhandelaars het erover eens... dat de uitstoot van broeikasgassen verder moet worden teruggedrongen en dat daar volgend jaar bij de klimaatop in Glasgow nieuwe plannen voor worden ingediend. Verder komt er geld voor arme landen om de gevolgen van de opwarming van de aarde op te vangen. Een van de hoofddoelen was het maken van regels over emissierechten, maar daar werden geen knopen over doorgehakt. Het Dickensfestijn in Deventer trok dit weekend ongeveer evenveel mensen als de editie van vorig jaar. 125.000 bezoekers kwamen naar het historische centrum. Dat was omgetoverd tot een Engels stadje uit de 19e eeuw. In Deventer liepen acteurs door de straten. Die waren verkleed als personages uit de boeken van Charles Dickens... zoals Oliver Twist en Scrooge. Arsenal-voetballer Mesut Özil, Özil heeft met een bericht op sociale media... over de behandeling van Oeigoeren de woede van China gewekt. Als gevolg daarvan zendt de Chinese televisie... de Engelse topper tussen Arsenal en Manchester City vandaag niet uit. Özil heeft kritiek op moslimlanden omdat die zich niet zouden uitspreken over de onderdrukking...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 wenst jullie allemaal fijne dagen